7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Duitse transportautoriteit heeft Volkswagen tot en met 7 oktober de tijd gegeven... om een oplossing te vinden voor de frauduleuze dieseltesten, schrijft Biltam Sonntag. De autofabrikant moet voor die tijd met maatregelen komen... en ook aangeven wanneer de problemen zijn opgelost. Gebeurt dat niet, dan kan de autoriteit besluiten dat Volkswagen de auto's waarmee mogelijk is gesjoemeld niet meer mag verkopen en zelfs niet meer mag verplaatsen. Nederland heeft bij de grootste bank van Zwitserland, UBS, de gegevens opgevraagd van Nederlandse rekeninghouders, schrijft de krant Le Temps. Het verzoek zou te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking. Volgens de krant wil Nederland gegevens hebben van de periode februari 2013 tot en met december 2014. Niet eerder zou Nederland zo'n omvangrijk verzoek hebben neergelegd in Zwitserland. De Catalanen gaan vandaag naar de stembus. Ze kiezen een nieuw regionaal parlement, maar de stembusgang wordt vooral gezien als een referendum voor of tegen onafhankelijkheid van Catalonië. In de peilingen gaat de pro-onafhankelijkheidscoalitie met een kleine voorsprong aan kop. De Spaanse regering in Madrid is fel tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Holguin gaat morgen naar Den Haag om bij het internationaal strafhof het tussenakkoord met de FARC uit te leggen. Colombia wil het hof ervan overtuigen dat het voldoet aan de internationale standaarden. In het deelakkoord staat onder meer dat er een waarheidscommissie komt en dat slachtoffers van de burgeroorlog een schadevergoeding krijgen. Het is de bedoeling dat er voor 23 maart volgend jaar een definitief vredesakkoord ligt. Het weer de komende uren trekt de mist op en breekt de zon door. Het blijft vandaag droog en de temperatuur komt uit rond de 16 graden.